spruiten. Dat heeft de voedsel en wareautoriteit bekendgemaakt. Het gaat niet om de variant van de EHEC-bacterie die in Duitsland veel slachtoffers heeft gemaakt. Maar het bedrijf staat is nog niet naar buiten gebracht. Eergisteren werden ook al sporen van de darmbacterie gevonden op rode bietenspruiten bij een bedrijf in Kerkdriel. De Somalische minister van Binnenlandse Zaken is omgekomen bij een zelfmoordaanslag in zijn woning in de hoofdstad Mogadishu. De dader was volgens veiligheidsfunctionarissen een vrouw die ook is omgekomen. Het was de derde zelfmoordaanslag in Mogadishu in minder dan twee weken. Radicaal-islamitische milities die banden hebben met Al-Qaeda zouden achter de aanslagen zitten. De Limburgse gemeente Simpelveld krijgt de jongste burgemeester van Nederland. Het is de 31-jarige Richard de Boer die nu nog wethouder in Brunsum is. De gemeenteraad van Simpelveld heeft de VVD'er unaniem voorgedragen. De Boer neemt de titel van jongste burgemeester over van Ryan Palma uit Hilvarenbeek. Die was bij zijn benoeming vorig jaar ook 31. Traditioneel krijgt de jongste burgemeester een wisseltrofee, de Rode Lantaarn. Palma zal die aan de Boer overhandigen tijdens de installatievergadering in Simpelveld de bar in Parijs, die gewijd is aan de legendarische band The Doors, moet mogelijk sluiten. De eigenaar heeft een brief gekregen van een advocaat van The Doors. Daarin staat dat alle posters en foto's van de band verwijderd moeten worden. Ook de namen van de cocktails naar nummers van The Doors moeten worden aangepast. De bandleden willen niet dat de suggestie wordt gewekt dat ze instemmen met het drinken van alcohol, zo staat te lezen. Het weer, de buien trekken vannacht via het noorden weg. Overdag eerst zon, daarna van het westen uit opnieuw buien, een graad of 17. Eerste Pinksterdag meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag regenachtig en met 18 graden opnieuw vrij fris.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 You were shy but happy And we were fine and dandy Here we are again But back to the movement. I will fight you. Take a deep breath and rewind Have a final exercise Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone When I'm penetrating into my life Shaky, mad and reckless Don't you.